het feestje met Johnny Camaro. <laughs> maar de Ubers hebben pauze. We zetten alle stoelen op zijn kant. Op de dansvloer bouwen wij een veepartijtje. We schieten ruimen los en springen uit de band. Hey tante, zie jij maar met je sloffen. En granny met je beste beetje voor. En drinken gaan we als we kunnen poffen zingen allemaal weer. Encore! We vieren feest, weg met de malaise. Het is nu tijd voor de Polonaise. Surinaise, uit Paramaribo. Wij hoeven langer links Hoe is die man eigenlijk? We zakken door, wij gaan ervan genieten. En Stanley greep de niezen van achteren in haar t-shirt. Oei, wij gaan weer lachen. Feestband speelt van Hoempa ouwe taaien. De hele zaal zingt mee met ieder lied. De mute is aan hassen en aan zwaaien. We gaan nog niet naar huis, nog lang en niet, nog lang en niet. Achter in de zaal loopt men een rondje. De kastelein is zichtbaar aan de koek. Hij trekt de bel af en schudt met zijn kontje. De glazen lopen helemaal vol. Wij ook feest en ik met een Française. Want het is nu tijd voor de Polonaise, Surinaise, uit Paramaribo. Bij hoevenlaken linksaf. Wat bedoelt die man steeds met hoevenlaken linksaf? Dat is helemaal heel erg uit de buurt hoor. Stanley grijpt de niezen, zomaar in een t-shirt. Ah, we gaan weer lachen, lekker hè? Het wordt een duile boel. Zijn jongens, wat bijsluiten hoor gaan we problemen krijgen met de zedencommissie. En eh, gestrekte armen, denk aan de afstand. Want als er iemand stopt, krijg je een kettingbossing van hier tot hoeveel lager. Dus die man ook weer blij. <laughs> Gaat hij gewoon happy wezen. <laughs> hey, daar heb je tante Lien en zij is zwanger. De tent gaat op zijn kop, de vloer doet mee. De Polonaise slang die wordt steeds langer. Straks hebben ze in hun neus allemaal een dikke snee. Oh jee, wij vieren feest kwakkie mayonaise. We kregen nu genoeg van de Polonaise, Surinaise, Paramaribo. Wij hoeven lakken links af en ga zoek raken. Wij zakken door, we gaan ervan genieten. Stanley gaat nu bij alle meisjes op visite. Oei oei oei, wij gaan weer lachen. Het wordt een dolle boel. Ja, want wij vieren feest hoor. Jongens, daar gaat Pas op voor die punaise, want het is nu tijd voor de Polonaise. Surinese, uit Paramaribo. Wij, wij, hoeven langer links Gaat zo Hé hey Stanley, is eh, Stanley is onze ceremoniemeester. Wat, wat zeg je jongen? Ja, dat heb je vanavond het bier hè. Ga jij maar even je lening in eigen nemen jongen. <laughs> Denk eraan, goed recht hoor. Oh, oh, wat is die blauw. Het is een dames toilet je moet de andere deur hebben, Stanley. Wat een ceremoniemeesters, hè. Uh, trouwens, jongens. Even een eh, mededeling van uh, huishoudelijke aard, van enige importantie toch wel. Hè? We laten de auto wel mooi staan. Hè? We gaan wel een taxi nemen, want er wordt niet meer gereden naar al die pijltjes. Hè? Feest is feest en het is er mooi geweest. We gaan geen brokstukken maken.